Het Rechtholtkamp met het NOS-journaal. Ministerie, terwijl goedkopere lijnvluchten beschikbaar waren. Het zou de belastingbetaler meer dan 400.000 dollar hebben gekost. Ambtenaren moeten goedkope lijnvluchten nemen, tenzij het echt niet anders kan. President Trump was niet blij met de actie van Price... en liet dat binnens kamers en publiekelijk blijken. Price is het eerste Amerikaanse kabinetslid dat opstapt. President Santos van Colombia en het hoofd van guerrilla-beweging ELN... hebben leger en strijders opdracht gegeven vanaf middernacht elkaar niet meer aan te vallen. De twee partijen onderhandelen al sinds februari in Ecuador. Begin deze maand kwamen ze een staakt het vuur overeen... dat loopt van 1 oktober tot 12 januari. Ondanks de gesprekken ging de ELN door met het ontvoeren van mensen... onder wie een team van het Nederlandse tv-programma Spoorloos. In het akkoord is onder meer afgesproken dat de ELN stopt met de ontvoeringen... en dat de regering de omstandigheden van zo'n 450 gevangen genomen rebellen verbetert. Eerder sloot de regering na vier jaar onderhandelen een akkoord met de rebellen van de FARC. Brimstone is de grote winnaar van de Gouden Kalveren, de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. De Nederlands-Amerikaanse film, een western thriller, wist zes van de negen nominaties te verzilveren, waaronder die voor beste film. Nooit eerder kreeg een film zoveel gouden kalveren. Brimstone won geen prijzen voor het acteerwerk. Beste acteur werd Peter Paul Muller voor zijn rol in Bram Fischer. Beste actrice is Nora El Kouzour voor haar rol in Laila M. Verliezer van de avond was Tonio. Die film was zeven keer genomineerd maar won alleen het Gouden Kalf voor beste montage. Het weer vannacht en komende ochtend opnieuw regen. Overdag blijft het in het oosten wisselvallig en grauw... maar in het westen wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Show.